Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het aantal kinderen dat wereldwijd voor de vijfde verjaardag sterft is nooit eerder zo laag geweest. In 2022 stierven 4,9 miljoen kinderen onder de 5 jaar, meldt UNICEF. Sinds 2000 is dat sterftecijfer met 51 gedaald. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie is de daling te danken aan verbeterde toegang tot vaccinaties, geboortezorg en de behandeling van bijvoorbeeld malaria en longontstekingen. Er kan een volgende stap worden gezet in het vormen van een nieuw kabinet met PVV, VVD, NSC en BBB. Dat zei informateur Putters na de gesprekken tussen de vier formerende partijen. De partijleiders spraken twee dagen op een landgoed in Hilversum. Putters heeft het over goede en intensieve gesprekken. Donderdag presenteert hij zijn verslag. President Biden heeft genoeg afgevaardigden gewonnen bij de voorverkiezingen in Georgia... om de presidentskandidaat te worden bij de Democraten. Dat melden Amerikaanse media. Biden neemt het in november waarschijnlijk op tegen voormalig president Donald Trump. Hij wordt zo goed als zeker de republikeinse kandidaat. Vier schepen van het Amerikaanse leger zijn vandaag vertrokken richting de Gazastrook. Ze zijn beladen met bouwmateriaal dat bedoeld is voor de aanleg van een drijvende haven voor de kust van Gaza. Schepen kunnen daar dan hulpgoederen afleveren. Volgens het Pentagon genoeg om alle bewoners van het gebied dagelijks van een maaltijd te voorzien. Die goederen wil het leger over een 550 meter lange drijvende tweebaansweg aan land brengen. Het verschepen van het bouwmateriaal uit de VS kan volgens persbureau AP een maand gaan duren. Het weer vannacht verspreid over het land mogelijk lichte regen.